If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on. prachtige muziek van Burt Bacharach zou je kunnen zeggen. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Je Dion Warwick met een van haar grote successen uit 1964 aan het begin van de show. Welkom bij de zondagmorgen van ZVL. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Tot 12 uur ga ik je oren vertroetelen met fantastische muziek. Echt waar. Dus blijf lekker luisteren. En we hebben ook twee zeer interessante onderwerpen in de show. Die we graag met je bespreken. Dus blijf lekker luisteren. Wees welkom. Goedemorgen. Prachtige muziek op deze zondagmorgen. Toch? <laughs> Ja, ik vind het wel. Ja, kan ook niet anders zeggen, want ik heb het zelf uitgezocht natuurlijk. Ja, hè, toch. Even op de eigen borst kloppen. Otherwise, Alan Parsons Project. En Stevie Wonder voor met eh, You Are The Sunshine Of My Life. Straks gaan we praten met Judith Bogers. Zij is eh, auteur van het boek Life of Isabel. Gaat over haar dochter die vroegtijdig is overleden aan een eh, nare ziekte. Aan een metabole ziekte. Het syndroom van Leigh. Wat is dat? Wat is haar overkomen? Ze gaat er zo meteen over vertellen hier in de show, hier bij ZVL.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 Terwijl wij hier aan de brownies zijn. Met eh, lekkere koffie trouwens, vandaag weer. Hier in de studio hoorde jij John Legend en All of Me. En Boys On met eh, No Matter What. Uit 1998 alweer. Dus hier in de show. Trouwens, het is hier gezellig in de studio. Het is een beetje fris. Ik denk dat de verwarming klaar aangegaan is vanochtend. Maar goed, dat eh, handelen we wel. We hebben hier een soort warme truiendag. Terwijl het geen warme truiendag is. Maar het fijn is dan wel weer dat we hartverwarmende muziek hebben. Van onder andere Doris Day. touch. Move over, darling. I like it too much. Move over, darling. That gleam in your eyes is no big surprise. conscience bye bye. You can call me a fickle thing. le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant tu dois savoir. si je tiens la promesse qui unit deux êtres pour toujours après toi. Je pourrais peut-être donner de ma tendresse, mais plus rien. maar even een eh, terugblik op het Eurovisie Songfestival van 1972, eh, alweer 52 jaar geleden. En nog steeds is het een geweldig lied, waar of niet? Jawel, toch? Jorden Vicky Leandros met Après Toi hier in de show, hier bij ZVL. Tijd voor een, eh, een mooi onderwerp. We gaan praten zo meteen, althans we, Tera Cox met Judith Bogers. Een geweldig interview, luister mee. Isabelle werd op haar zesde ziek. Een metabole ziekte. En bij ons aan tafel haar moeder Judith Bogus. Welkom Judith. Dankjewel. Judith, wat gebeurde er in dat zesde jaar van Isabelle? Nou, ehm, om te beginnen, Isabelle was een heel levenslustig meisje. Uh, zij had altijd heel veel energie. Was altijd aan het rennen en aan het dansen en aan het zingen. En ze wilde later beroemd worden en dan met name met dansen. Dat was haar eh, grote passie. Ze zat ook net op dansen en eh, ze had ook een voorstelling gegeven in een theater al. Toen was ze vier jaar. En eh, vanaf een jaar of zes ging ze haar eh, handje dicht houden. En daarna ging haar arm ook omhoog staan. En ook als ze aan het rennen was, dan hield ze dat ook zo. Maar ja, dat zag er toch wel heel raar uit. En als ik dan aan haar vroeg van ja, waarom hou je je vuist dicht en je arm omhoog? Dan zei ze ja, dat gaat gewoon zo. Nou, toen dacht ik van nou laten we toch maar even naar de huisarts gaan, want eh, dit lijkt me toch niet helemaal goed. Nou ja, die verwees ons direct door naar een neuroloog. En ehm, ja, binnen een week eh, eh, was er al een MRI gemaakt en hadden we de uitslag. En dat bleek een hersenbeschadiging te zijn. En ik kan me nog goed herinneren dat ik opgelucht was, want ik dacht dat ze een hersentumor had. Ik wist direct dat het vanuit de hersenen iets niet goed was. En ik dacht van, nou ja, hier ga je in ieder geval niet aan overlijden. Dus dit, uh, dit fixen we wel. En ehm, nou ja, er, er, werd niet direct een oorzaak gevonden waarom dat, eh, die beschadiging er was. En ehm, na een half jaar werd er een controle-MRI gemaakt. En toen bleek aan de andere zijde, ook in de basale kern in hersenen, ook zo'nzelfde beschadiging te zijn. Ja, en toen wisten we eigenlijk van ja, hier is dus veel meer aan de hand. Nou ja, dan volgen er veel meer onderzoeken en uiteindelijk, nou, dan ben je anderhalf jaar verder, tenminste in die tijd, eh, kregen we te horen dat ze het eh, syndroom van Lee heeft. Dus een metabole ziekte, oftewel een stofwisselingsziekte. En wat houdt die ziekte in? Het, geeft, eh, het is eigenlijk een, een energietekort, dus er is een bepaald enzym ontbreekt waardoor de cellen te weinig eh, energie krijgen. En eh, met name hersencellen en spiercellen hebben de meeste energie nodig. En die sterven af. Dus de, daardoor kwam die hersenbeschadiging. En de oorzaak ligt eigenlijk in je genen al? Ja, het is een schrijffoutje in je DNA. Ja. Dus Isabella, haar vader en ik hebben hetzelfde foutje in het DNA. En wat heeft ze gedaan qua blog? Hoe is ze daarmee begonnen? Hoe is dat gegaan? Ja, rond eh, de, leeftijd van 11, 12 jaar. Toen, toen kwam er een soort omslag. En ja, niet dat ze haar ziekte toen accepteerde, maar meer zo van ja, dit is mijn lot. En ehm, ja, toen ging ze anders kijken. En toen kwam ze al heel snel van nou, ik wil mensen gewoon, ik wil delen met andere mensen wat ik meemaak en hoe je daarmee om kunt gaan en hoe je eh, kracht kunt vinden om dingen wel te kunnen doen, ook al kun je ze niet. En daar was ze heel goed in, creatief denken. En eh, ja, toen is ze die blog begonnen van half een jaar of... Ja, toen was ze twaalf, denk ik. En eh, toen is ze gaan schrijven over haar leven, wat ze allemaal meemaakte. En, eh, en uiteindelijk heb jij dat voortgezet, want er ligt een heel mooi boek voor je. Ja, wat is dat voor een boek? Nou, dat boek heb ik geschreven eh, kort na haar overlijden. Eh, Isabelle is uh, eh, 29 december 2019 overleden. En kort na haar overlijden ben ik begonnen met het schrijven van haar levensverhaal. En ze dus, is 16 geworden. Ze is 16 jaar geworden, ja. En dat boek, is dat een beschouwend boek? Is dat een soort dagboek of een, een heel... Het is een, een boek naar haar, eigenlijk naar haar toegeschreven. Eh, vanuit mijn eh, eh, visie hoe ik het heb beleefd. Maar ik heb ook geschreven van wat zij allemaal heeft meegemaakt. een aantal blogs van haar zijn daarin opgenomen, maar ook een aantal stukken wat mensen over haar hebben geschreven. En het boek heeft ook nog een extra gevolg, want de opbrengst van het boek gaat geheel naar Metakids. Metakids, een stichting die onderzoek doet naar metabole ziekten. Nou, een aanrader nou, de stichting doet zelf geen onderzoek. Die, eh, eh, Metakids die zorgt voor geld. dus eigenlijk een, een, een, een sponsorwervingsorganisatie. En zij zetten dus het geld uit voor de onderzoeken die gedaan worden. Waar kunnen mensen het boek bestellen? via de actiepagina bij MetaKids, Life of Isabelle. En als je dat eh, googelt, dan kom je direct op de website en dan eh, kun je daar het boek bestellen.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 give up looking for my baby. hele tijd niet meer hebben gehoord hier bij ZVL. Vandaar dat hij in de show zat natuurlijk. Lisa Stansfield. Jawel. En eh, All Around the World. En, och wat een prachtige klassieker hoorde je. Love and Spoonful. Daydream. Nou, dat dus. Um, ehm, het schiet al lekker op. Het is alweer zo'n 10 eh, minuten over half elf. Dus straks in het tweede uur hebben we weer een reportage van Jeroen van Gent. Onze razende verslaggever ging weer de straat op en stelde u mooie vragen. Welke, dat hoor je straks. had enough. I too called it a day. From an ex who showed up, falling to a grand piano, falling on the edge of the parkway. Got no good advice. Hotline called me twice. Said I went through the wall. Do you have a quote to lend me or a friend to send me? But I got no help at all. and suddenly Edison, light it like Edison, turn it right up to the sky. You're my absolute reflection of pure perfection, my Venetian boat ride. Tja, moet je dan natuurlijk geen eh, rockmuziek draaien of eh, heavy metal. Want dan is het niet te doen natuurlijk. Making love with the radio on. Of misschien wel. Ja, het is <laughs> maar wat je voorkeur is. Ja, toch? Op deze zondagmorgen. Als je net je bed uit komt rollen en je denkt bij jezelf waar ben ik in terecht gekomen? Nou, je bent bij de zondagmorgen van ZVL. Fijn dat je erbij komt. Want we hebben heerlijke muziek tot 12 uur. En daarna ook hoor trouwens. Maar daar vertel ik je straks in het tweede uur meer over. Dus blijf lekker hangen. Wij zijn hier aan de koffie en de brownies. En misschien ben jij wel aan het ontbijt ook lekker.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 something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win or lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't. dames van Lois Lane. Geweldig. Nou, ik geniet hier wel van hoor. Door de... Natuurlijk. It's the first time. En niet de laatste keer trouwens. Eh, het eerste uur zit er alweer bijna op. Pot voor dikke, wat is het snel <laughs> gegaan. Zeg, ongelooflijk. Zo meteen het eh, tweede gedeelte van de show. Ook weer lekkere muziek ietsje meer tempo. En we hebben een reportage van Jeroen van Gent. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren naar eh, jouw ZVL. En eh, we sluiten dit uur af met een wonderbaarlijk schoon nummer van...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 tin can.